Vijf uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. IKEA heeft een miljoenenschikking getroffen met de ouders van een Amerikaans jongetje van twee... dat overleed nadat er een IKEA-kast op hem was gevallen. De familie krijgt 46 miljoen dollar. Jarenlang werd de kast verkocht zonder muurbevestiging... terwijl het bedrijf volgens de ouders wist dat de malm kast makkelijk kon omvallen. Eerder betaalde IKEA al 50 miljoen dollar aan de families van drie kleuters... die in de VS waren omgekomen door ongelukken met hetzelfde type ladekast. Duitsland haalt een deel van zijn troepen weg uit Irak. Ze gaan naar Jordanië en Kuwait, melden Duitse media. Van een volledige terugtrekking uit het land zou vooralsnog geen sprake zijn... Maar de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken zijn niet van plan om troepen in het land te houden als Bagdad daar geen prijs op stelt, schrijven ze in een brief aan de Bondsdag. Minister Bijleveld van Defensie zegt dat Nederland begrip heeft voor de Amerikaanse liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani. In de eerste aflevering van het tv-programma Op1 verwees ze onder meer naar de rol die hij speelde in de oorlog in Syrië. Als de leider van Sjiïtische milities. Bel vindt Bijleveld dat er een fragiele situatie is ontstaan en dat escalatie dreigt. In de helikopters van de kustwacht is te weinig ruimte om drenkelingen goed te kunnen behandelen. En verpleegkundigen maken zich zorgen over hun eigen veiligheid aan boord. Dat blijkt volgens NRC uit een nog vertrouwelijk rapport dat in bezit is van de krant. Verpleegkundigen kunnen zich niet goed vastmaken en ook de brancard kan niet worden gezekerd. De reddingsvluchten worden sinds 2015 uitgevoerd door een Vlaams helikopterbedrijf. Dat bedrijf zegt tegen de krant dat het onderzoek een aantal onduidelijkheden aan het licht hebben gebracht en die worden weggenomen. Het weer, in het oosten nog wat regen. Vanochtend nevelig, maar verder overdag droog en soms wat zon bij een graad of acht.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 I tell ya it's all yeah, we walking out, so it's okay. Meet me on the road, yeah, meet me on the road, yeah. I'm calling him sick, this is too much vitamins. My doctor done tell me this, promise me on the medicine. So tell the boss I'm calling him sick, this is too much vitamins. the hey. road, we drinking it on the My doctor it's okay. We drinking, we drinking. Drink in time. Drink plenty, you'll be quite fine. Ah, ah, the ah, boss man my time. We drinking, we drinking. Hey. I got a job that I don't like. They want me work for the all night. Blood, i so fed up by this shit. I done plan for the boat ride. They don't want give me no time, but God know I'm not missing this.